12 uur. Mark Hokker met het NOS. Dat heeft de KNVB op een persconferentie over de aanstelling van advocaat bekendgemaakt. Hij wordt bijgestaan door assistent Roet Gullit. Volgens technisch directeur Van Breukelen zocht de KNVB een duo... en keek hij naar of advocaat en Gullit of Ten en Fred Rutte. Omdat Rutte afviel was volgens hem de keuze voor advocaat en Gullit logisch. De A12 van de Duitse grens richting Arnhem is afgesloten na een ongeluk met drie vrachtwagens en meerdere auto's. Volgens de brandweer zijn er acht gewonden. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig, waaronder twee traumahelikopters. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Zevenaag. Waardoor het heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Het opruimen van de ravage duurt tot zeker één uur vanmiddag. De politie in Amsterdam heeft een vacaturetekst veranderd na ophef onder collega's. In een personeelsadvertentie op intranet werd gezocht naar een teamchef in het Wallengebied met een andere culturele achtergrond. Amsterdamse ondernemingsraad en de Nederlandse, politie, de Nederlandse politiebond ontvingen veel klachten van personeel over die vacature. Ze vinden dat bepaalde mensen worden voorgetrokken. En ook politiemensen met een migratieachtergrond hadden er last van. Zij willen op hun kwaliteiten worden geselecteerd en niet op hun achtergrond. Een zorginstelling in Zoetermeer wordt verdacht van fraude met persoonsgebonden budgetten. De instelling zou geld hebben geïncasseerd, maar niet of nauwelijks zorg hebben geleverd. Het fraudeteam van de gemeente Zoetermeer heeft invallen gedaan in verschillende panden, waaronder het huis van de directeur. De Franse oud-premier Manuel Valls wil zich aansluiten bij de politieke beweging van de nieuwe president Macron. Hij wil zich kandidaat stellen voor En Marche in het kiesdistrict Essonne ten zuiden van Parijs. Valls was bij de vorige presidentsverkiezingen kandidaat voor de Parti Socialiste, de partij van de vertrekkend president Hollande.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 Het is 9 eh, mei vandaag, alweer het jaar 2017. En Anse luistert ook. Dag. Ja, goedemiddag allemaal. Goedemiddag Zandvoort. Goedemiddag wereld. En eh, ja, u kunt ons tegenwoordig eh, overal beluisteren. behalve natuurlijk de gebruikelijke kanalen zoals die er zijn. Kanaal 40 op Ziggo in Zandvoort. Uh, eh, 106.9 op de FM. nou ja, noem het allemaal maar op. Maar, maar... Helemaal uniek. CFM is tegenwoordig ook te beluisteren op DAB+. Jawel! Ja, dat vind ik best eh, wel heel erg fijn. Want dan kunnen we thuis ook luisteren. Ja, ja <laughs> zelfs, bij, zelfs bij ons in Beverwijk kunnen we hem luid en duidelijk ontvangen. Dus dat als u eh, al een, eh, beschikt over een DAB Plus radio... nou, zoek hem even op. Ja. Komt hem vanzelf tegen, CFM antwoord. En dan kun je ons ook digitaal beluisteren tegenwoordig. En dat klinkt fantastisch, hoor. Ja, dat, dat kan ik je inderdaad verzekeren. Ja. Ja, oh, jij hebt het gehoord. Ik ook. <laughs> dus via, er zijn tegenwoordig allemaal van die autoradio's. Hè, die hebben al DAB Plus en zo. Dus het kan allemaal. Maar goed. Het is eh, wel een beetje een rare week voor ons eigenlijk. Afgelopen eh, zondag uh, overleed een oud bandlid. of oud, nee, hij was weer bandlid. Helaas afgelopen zondag overleden. En vandaag, ja, 9 mei, is de verjaardag van mijn moeder. Maar ja, die is er ook al 35 jaar niet meer. Dus dat is eh, een beetje heen en weer geslingerd worden in allerlei, eh, ja, zeg maar, emoties. Ja. Oké. Goed, voor... Eh, mijn uh, oud bandlid, eh, voor ons oude bandlid, eh, gaan we straks een 3 in eentje draaien. Speciaal 3 in eentje. En voor mijn moeder, die vandaag dus jarig zou zijn, het volgende liedje. and tired of playing the fool. Mama said it's time to find your way in life. Why don't you just dat ik eh, in 1996 eh, schreef. Uh, tekst van Liz Gammon. Althans, die heeft mij daarmee geholpen. Ik had zelf het idee wel. van de cd 30 Years Battle of Keys En een liedje dat ik in de tijd speciaal geschreven heb voor mijn moeder. Omdat zij uiteindelijk degene was die tegen mij zei van... joh, ga eens een keer wat doen. En... toen, toen de tijd een, advertentie zag in, eh, in het Haarlems Dagblad. Dat uh, was En ze zei, hier, ga nou eens een keer wat doen. En eh, meld je maar eens aan. En ga maar eens... ja, nou, en dat, dat heb ik toen gedaan. En nou ja, het resultaat weet u. Ja. En het was een... Daarom zei ik ook, het is een van de betere, beste dingen die ze ooit tegen me gezegd hebben. Joh, ga eens wat doen. En zorg eens dat je van die kamer afkomt. Want daar zat ik nogal veel toen de tijd. Goed, nou, prachtig dus. En vandaag is het mijn moeders eh, verjaardag, geboortedag, zou ik maar zeggen. Ze zou officieel nu 93 geworden zijn. Maar helaas, 35 eh, jaar geleden alweer, overleed ze. Veel te vroeg, 57 jaar jong. Goed, nou, eh, we gaan verder. Zometeen de 3 in 1. En dat is ook een hele speciale vandaag. En, maar nu eerst nog even iets anders. Ja. Oh nee, hij komt al. Sorry. <laughs> Hier is hij al. Speciaal voor onze overleden bandlid. 1, 1, 1, Ed Kat. Please, let me sit down beside I've got something to tell you. You should know. I just couldn't wait for not another day. I love you for more. you here so painful. Yeah, I was tempted to call. 1. stellen van Otis Redding. En eh, dat deed ik, eh, deden we eventjes, eh, of eventjes, dat deden we even ter nagedachtenis van onze, onze collega, trompetist van de voormalige Soulful Blues Quality. En die afgelopen zondag, veel te jong natuurlijk, overleden. Ehm, hij was ernstig ziek. En in januari hebben we natuurlijk met de band eenmalige reunie gehad. En daar was hij weer helemaal zo blij mee. Hij had jaren niet meer gespeeld. En begon toen toch weer. En ook na die reunie zei hij van... Uh, Ruud, als je iets gaat doen, ik doe mee hoor. En dat uh, zo geweldig. Hij was weer echt aan de trompet spelen. Maar het werd hem door die rotziekte gewoon onmogelijk gemaakt. En nu is hij er helaas niet meer. En daarom speciaal voor onze trompetist Eddy. En eh, drietal nummers eh, van Otis Redding. Het eerste nummer, dat heet Love You More Than Words Can Say. Het tweede was Gone Again. En het laatste liedje wat u van hem hoorde was eh, Open the Door. Goed, nou, eh, dat waren alle emoties. Die moet je toch even kwijt af en toe. En daar is niks mis mee. Maar gaan nu gewoon weer verder met de uitzending. We doen nog even plaatjes. Zo dadelijk eh, om half één krijgt u het regio nieuws. Gelezen door Angela. Maar eh, nu gaan we nog even door. Dit is uh, Chad Atkins samen met Mark Knopfler. The next time I'm in town. time we've had to I thank you for that special thrill. Keep me going on until the next time I'm in town. It's been something seeing you again. And in this time we've had to spend, you've been so good to be around. I thank you for that special thrill. Keep me going. time I'm in town. Till the next time I'm in town. Till the next time I'm in town. Mark Knopfler samen met Chad Atkins. En het liedje dat heet uh, The Next Time I'm in Town. Nou, Oké. Eh, de, volgende, de volgende die, de laatste voor het nieuws die ik ga draaien, is van Elvis Presley. En onlangs hebben ze een eh, nieuw album uitgebracht van Elvis. Maar dan begeleid door het London Symphony Orchestra. Allemaal mooie remakes met de stem van Elvis erop. I just can't help believing. I just can't help believing When she smiles up soft and gentle With a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me, and my heart beats with the rhythm of her sigh. This time the girl is gonna stay for more than just a day. I just can't help believing when she slips her hand in my hand, and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining on honey sweet with love.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 Ja, dat hebben ze zo verschrikkelijk knap gedaan. Gewoon de oude plaat van Elvis. Alleen zijn stem eraf eh, afgehaald. Zeg maar de hele begeleiding helemaal weg. En gewoon helemaal opnieuw laten inspelen door een eh, aantal muzikanten. En natuurlijk het London eh, Philharmonic of Symfonieorkest. Ik weet niet meer precies welk orkest. Maar het was in ieder geval een symfonieorkest. Dat weet ik wel zeker. En eh, daar is onlangs een, eh, een hele cd van uitgebracht. Met allemaal prachtige oude Elvis successen. Maar allemaal op deze manier geremaked. Uitermate smaakvol en uitermate mooi. I Just Can't Help Believing. Zo heette dit nummer. En nu is het tijd voor... De... Het nieuws bij ZFM Zandvoort Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Het aantal laadsessies van elektrische auto's is in 2016 met ruim 45% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn koploper in het aantal sessies. Bijna alle seinen staan op groen voor de Nederlandse MKB-ondernemingen. Alleen de exportontwikkeling is wat minder rooskleurig geworden. Jarenlang was het voor menige ondernemer moeilijk de zaak draaiende te houden. Inmiddels bloeit het midden- en kleinbedrijf hier... en is, een, is het een van de sterkste pijlers van onze groeiende Nederlandse economie. En nu is het zaak om deze groei vast te houden. De hond die eh, afgelopen zondagmiddag een vrouw en haar vijfjarige kleindochter in hun gezicht en benen beet, is in beslag genomen. Dat heeft de politie aan uh, uh, het NH Nieuws laten weten. De slachtoffers liepen zondag in het burgemeester Rijkenspark in Zandpoort... toen ze plotseling werden aangevallen door de hond. Het dier viel eerst het vijfjarige meisje aan... en toen haar oma eh, de tussensprong eh, werd ook oma door de hond aangevallen en gebeten. De politie stuurde gisteren een hondenbegeleider naar de eigenaren van het dier. En na aanleiding van dat bezoek is besloten om het dier in beslag te nemen. Tijdens een ruzie is gistermiddag een minderjarig meisje... bij het winkelcentrum Oostermeent in Huizen in haar rug gestoken. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd... maar het is op dit moment niet bekend hoe ze er precies aan toe is. Het meisje kreeg ruzie met een paar leeftijdgenoten... Eh, eveneens in de leeftijd van 15 à 16 jaar, zo meldt de politie.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 Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind neemt dan af naar zwak uit het noorden tot noordwesten en het koelt af naar de graad of 5. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon. Het blijft wederom droog en bij een zwakke naar noordoost draaiende wind stijgt de temperatuur naar 14 graden. En tot zover dit weerbericht wat u haar geborgen werd door Rico Schreuder. Eh, Within Temptation van het album eh, eh, An Acoustic Night at the Theater. Zo. En dit is een duet samen met Anneke van Giersbergen. En dat heet Somewhere. Oké. Ja. Nou, prachtig. Heel mooi. Ik ben trots op je. Oh. <laughs> Was je dat al niet dan? En ik hoop dat we ook trots kunnen zijn op deze meiden.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 Ja, het is, eh, het is werkelijk ongekend wat deze meiden presteren. Ik heb eh, toevallig afgelopen zaterdagavond was het geloof ik. Eh, was er een, een reportage op de tv over hun theatertour. Hun theaterconcert. Nou, dat, dat, is, dat, dat is zo verschrikkelijk goed en zo verschrikkelijk mooi wat die drie meiden met elkaar presteren. En afgelopen zondag nog een keer bij Ivanier lieten ze dat ook nog een keertje horen. Dit stel ik zo goed en ja, het moet heel gek gaan. Wil dit niet erg hoog gaan scoren? Ja, je weet het nooit met zo'n Eurovisie, Zong Songfestival. Eh, vaak regeert de wansmaak. Maar dat, ja, nou ja, hier kun je eigenlijk gewoon niet omheen. En eh, volgens de bookmakers eh, was het al zo dat ze al tien plaatsen gestegen waren in de ranking. Ze stonden gisteren of eergisteren nog op 18. En eh, na de eerste repetitie gisteravond uh, waren ze al gestegen naar de achtste plaats bij de bookmakers. En ook de, de vakjury, uh, ja, tenminste dat las ik vanmorgen. De vakjury was al behoorlijk onder de indruk, want die geloofde namelijk niet dat deze meiden datzelfde konden presteren live als wat ze op de plaat hebben gezet. Nou, wij in Nederland weten al lang dat ze dat heel goed kunnen. Dat konden ze als tieners, als kleine meisjes konden ze dat al. En nu zijn ze nog veel beter. Dit wordt eh, dit is hoogstaand. Dit is fantastisch. Dat je drie zulke meiden bij elkaar hebt met zulke prachtige stemmen. En die dan ook nog op deze fantastische manier harmonie kunnen zingen. Ga er maar aan staan. Dat is echt niet makkelijk. Dus eh, nou ja, ik hoop, ik hoop dat de wansmaak dit jaar niet regeert bij het Eurovisie Songfestival. En dat deze meiden gewoon, nou ja, toch minstens gaan winnen. Hè? Laten we het nou maar hopen. Gewoon, gewoon zeggen, ze gaan winnen. Maar, classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. Imagine Dragons. En dat liedje dat heet The Thunder. Nou, daar hebben we gelukkig vandaag geen last van. Het ziet er goed uit buiten. mooi weer. En het eh, schijnt allemaal na donderdag nog veel mooier te worden. En daar zijn wij blij mee natuurlijk. Oh, lekker. ja, hè? Ja. Beetje zon, dus dat doet ons allemaal goed. Dat hebben we hard nodig in dit leven. Ja. Zo is dat. Eh, we gaan naar de bioscoop. Ja, we gaan gewoon naar de film. Kan ons schelen. <laughs> Oké. De bioscoopagenda. Ja. Ja. De Smurfen en het verloren dorp. In dit nieuwe animatie avontuur van de bekende blauwe beestjes... vindt Smurfin een mysterieuze landkaart die haar naar het verloren dorp leidt. En deze film is te zien morgenmiddag om half twee. Zaterdag en zondag eveneens om half twee. En volgende week woensdag ook om half twee. Dan The Boss Baby. DreamWorks animatie en de regisseur van Madagaskar nodigt je uit om kennis te maken met een wel heel bijzondere baby. Hij draagt een pak, spreekt met de stem en gevatheid van Alec Baldwin en schittert in The Boss Baby. Deze eh, toch wel eh, hilarische film eh, is morgenmiddag te zien om half vier. Zaterdag en zondag om half vier. En volgende week woensdag eveneens om half vier verlangen. Als de zeer aantrekkelijke schoenverkoopster Brigitte... met een beroemd manuscript bij... beroerd manuscript bij uitgeverij Goudenmond aankomt... zien de eh, broers Mark en Boudewijn direct mogelijkheden. Ze bedenken een wisseltruc. En eh, deze film is eh, vanavond nog te zien om 8 uur. Dan de film Miss Sloan Briljant, zelfverzekerd en gewetenloos. Elizabeth Sloan, gespeeld door Jessica Chastain... is een van de machtigste en meest gewilde lobbyisten in Washington. Om winst te halen voor haar cliënten laat ze zich nergens door weerhouden. En deze film eh, is morgenavond te zien om half acht... en wordt u aangeboden door de Filmclub Simon van Kolm. En tot zover de films. Wilt u meer over de inhoud van de films weten... en wat er zoal eh, nog meer te doen is bij Circus Antwoord... kijkt u dan even op de webpagina. Tot zover. Leuk hoor. Die smurfen, dat lijkt me wel leuk. Ja, dat is ook leuk. Nou, we hebben geen tijd, anders gingen we erheen. Ja. Hè? Samen naar de film. Ja, <laughs> gezellig. Leuk hoor. <laughs> Ja, maar ja, we hebben vandaag helaas geen tijd. En morgen draait hij niet meer. Nou ja, jammer dan. nee. Hebben we ook altijd pech. Nee, hij, is er morgen. Oh, morgen is hij er ook morgen. Ja, maar morgen ben jij er weer niet. Nee. Ik wel natuurlijk. Nee, jij wel. Ja. Ja, nou let je? <laughs> Nee, kan niet, want hij begint om half twee. Dus dan zit ik nog midden in de uitzending morgen. Ja, dat is dan ook wel heel Oké, ehm, nou, eh, we gaan even lekker door. Tot één uur nog met wat eh, fijne plaatjes. En eh, het eerste plaatje wat ik voor heb is van Willy de Vil. Of misschien heet het ook wel Ming de Vil. We kennen het in de hit-uitvoering van Jay and the Americans. Maar dit is ook een leuke versie. Come a little bit closer. Meng DeVille. In a little cafe just the other side of the border She was just sitting there giving me looks that made my mouth water So I started walking her way She belonged that man Jose. And I knew, yes, I knew I should leave. Then I heard her say, Come a little bit closer, you're my kind of man. So big and so strong. Come a little bit closer, I'm all alone. And the night is so long. So we started to dance in my arms so inviting. And I couldn't resist just a one little kiss, so exciting. And I heard the guitar player say, Vamonos, Jose's on his way. Then I knew, yes, I knew I should run, but then I heard her say, so strong cafe was empty. Then I heard Jose say, Man, you know you're in trouble plenty. So I dropped my drink from my hand, and from a window I ran. And as I rode away, I could hear her say to her. is toch Willy de Vil. Eh, het is altijd, een, beetje, dat een beetje verwarrend. De band heette Mink de Vil. Waar hij toen deel van uitmaakte. Maar als hij solo was, was het gewoon Willy de Vil. Ja, dat is een beetje verwarrend. Maar goed, het maakt niet uit. Eh, we weten het nu. En eh, ja, het klassiek verhaal, hè. Die, die, die dame, die, ja, die keek niet op een mannetje meer of meer. Hè? Toch? Nou, kom er een beetje dichterbij. Nou, kijk wel uit, zeg. Gewoon maar stel. Nee. Een rek. Ik vind het mooi veilig hoor, die uh, eh, welschermen ertussenin. <laughs> het is amoureus hè. Kiki die Strands of light upon a bedroom floor Change the night through an open door this is not my home. For the first time, I'm prachtig werkje van eh, Kiki D was dat. En dat heette Amoreuze. En het was eh, heel mooi. En wij gaan ons opmaken voor het NS-journaal van uh, eh, 1 uur. Ja, alweer. En dat doen we dan maar even met uh, Bert Kempfert, hè. En zijn Swinging Safari. We zijn terug aan de andere kant van het eh, nieuws van 1 uur met een stukje cabaret en eh, nog veel meer leuks. Recept komt er ook nog aan straks, jawel. Het recept komt er ook nog aan.